uur. Marnik met het NOS-journaal. Kinderen die zijn verwekt door een anonieme spermadonor... moeten gratis een DNA-test kunnen doen om erachter te komen... wie hun biologische vader is. Dat wil de ChristenUnie en de verwachting is dat een Kamermeerderheid het plan steunt. Nu moeten donorkinderen nog betalen voor de test. Dat kost 250 euro. Voor donoren is de DNA-test al gratis. Vier op de tien Nederlandse ondernemers die zaken doen met Groot-Brittannië... zijn niet klaar voor de brexit, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. De helft van de ondervraagden is een beetje voorbereid. De Kamer van Koophandel denkt dat ondernemers het nog even aankijken... omdat nog onduidelijk is hoe de brexit in maart er precies uit zal zien. Premier Rutte erkent dat hij is beschadigd door de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting... Tijdens het laatste debat hierover in de Tweede Kamer zei hij dat hij een kras heeft opgelopen, maar hij zei ook dat dat bij zijn baan hoort. De PVV diende nog een motie van wantrouwen in, maar die haalde geen meerderheid. YouTube heeft last gehad van een wereldwijde storing. Wie een filmpje wilde bekijken kreeg een foutmelding... en op de homepage stonden witte vlakken in plaats van video's. De eerste berichten over de storing verschenen rond kwart over drie. Anderhalf uur later waren de problemen voorbij. Het is niet bekend wat de oorzaak was van de storing. In het Brabantse Valkenswaard is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was in een woonwijk en de daders gingen vandoor op een motor. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het Nederlands elftal heeft met 1-1 gelijk gespeeld in de oefenwedstrijd tegen België. Mertens maakte in de vijfde minuut 1-0 namens België. Groeneveld scoorde binnen een half uur de gelijkmaker.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 There's such a lot of world to see. We're after daar? Ja, ik ben er weer hoor. <laughs> ik ben, ja, nou, ja. Nou, dat, dat, je niet denkt dat ik in slaap ben Nou, dat, zou ergens... bijna te denken. Bijna. Er viel een doodse stilte. Maar, dat eh, toch ook wel, ik, ik, zat, Ik, zat, wel een beetje weg. er maar eh, lekker... Eh, ik zat wel een beetje weg te dromen. Ja, dat dacht ik al. Bij de Boom River, want ik vind het een prachtige rivier. En dan dat maantje erboven ook. Hè. Ja, ja, ja, ja. En die Williams natuurlijk, met zijn warme stem. Ik ga een eh, fles champagne opentrekken, eh, oh, Charles. Oh, ga je dat doen? Ja, nou ja, goed. Figuurlijk. Ja. En dan eh, zeg ik, hou about Ja. mag ik het wel noemen, hè, toch? Want ja, zeker. Eh, even kijken, hij stamt uit 1981. Oké. Ja. Vind jij het leven ook niet een beetje vreemd? <laughs> Man. Ja, nou, ik weet De hele wereld is soms vreemd. Ja, maar eh, ik, ik, vind en het, ik vind het leven vreemd. beetje <laughs> vreemd, Bert? Ja. <laughs> Jawel, niet. Ja. nou, vertel. Is het Live Strange, moet Moody Blues? a turn of the page, a book without lies. Unless with love we rise. Ja, prachtig nummer. Isn't life strange? Oftewel, is het leven niet een beetje, aan de vreemde kant? Een beetje vreemd. Een beetje vreemd. Ja. Zeg, hé hey, Ja. Luister. Oh no. Ik kreeg net een telefoontje. Oh. Ja. En van, uh, van Kok Robin. Oh. En hij eh, zegt, is Cheryl daar zo? Ja, zo. Uh, eh, dan nou moet je me even wat vragen. Dat meen je niet. Ja, ja want het schijnt ja. dat jij nog een, een belofte aan hem moet nakomen. The, The promise you made. Oh. vergeten eigenlijk hoor. Maar ik heb hem net even... Ja, ik was, ja? Nou ja, wat ik beloofd had, was ik vergeten. Maar ik heb hem even opgebeld en het is weer helemaal goed hoor. Ah, de, man, de, man, de man blijft gewoon niet kwaad. Hè. nee, nee, nee, nee, Dus eh, nou, ja, dankjewel. Dat zei hij eh. ook wel hoor. Uh, ja, maar helpt me even herinneren. Ja. Dus bij deze. hey, Michael Bublé komt voorbij.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 Uh, en dan, hem gevonden. ja, Petra, ik heb hem gevonden. Het nummer Crossroads van Don McLean. En ik ga jou uh, tracteren op de live uitvoering. Hier komt hij. Speciaal voor Petra. Nothing on my mind. Nothing to remember. I'm all tied up on the inside. No one knows quite what I've got. And I know that on the outside, what I used to be, I'm not anymore. You know, I've heard about people like me but I never made the connection. They walk one road to set them free, and find they've gone the wrong direction. But there's no need for turning back, cause all roads lead to where I stand. And I believe I walked them all no matter what I may have. upon me now and cast this darkness from my soul. You alone can light my way. You alone can make me whole once again. We've walked both sides of every street weather. But that was never our defeat. As long as we could walk together. So there's no need for turning back. Cause all roads lead to where we stand. And I believe we'll walk them all. matter what we may have planned. Thanks a lot. Don McLean, live in New York, 1971 was dat. Zo, nog een tijdje terug. Een tijdje terug, ja. <laughs> Crossroads, zo heet het nummer daar, speciaal voor Petra. Nou, wij eh. gaan terug eh, dan eh, eventjes negen jaar verder in de tijd. Hm? ja, verder. Dus niet terug, maar verder. Dan gaan we naar 1980. 1980? Ja, 1980. En wel naar het Songfestival dat toen werd oh. gewonnen. Door wie anders dan Johnny Logan. What's another year? looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? It's the What's another year for someone who's getting used to being alone? Ja, ja. ja. Uit 1980. En het zei dat het, eh, dat, dat in Nederland was. Het, eh, Wikipedia mag geloven in eh, Nederland. het Songfestival. Oh, dat zou best kunnen, ja. Ik zou het echt niet meer weten. Ja. Hey, George Michael, helaas niet meer onder ons. Best wel een heel allround zanger trouwens. En hij heeft een prachtige cover gezongen... waar Roberta Fleck ook een enorme hit mee heeft gehad. En dat is The First Time Ever I Saw Your Face. George Michael. first time ever. I time zijn we die kippenvelnummers. Eh, ja. Ook heel mooi natuurlijk door Roberto Fleck gebracht. Maar George Makel eh, heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. Ik denk dat het niet eh, alleen George Makel het zal hebben gecoverd. Ik, heb geen idee kan ik wel zo eens even opzoeken. Ik ken het alleen maar van Roberto Fleck en van, van, van George. Oké. Nou, ik heb nog een verzoekje hoor, nou als je het niet erg vindt. Wel ja. Wel ja. Ga maar. Ja, er is iemand die tussen ons in wil staan kennelijk. Hè? Wat? ja. Wie durft dat? Ah, I won't stand between them, zegt ze dan achteraf. Dus oh. oh nee, ik dacht dat degene die dit verzoekje had gedaan... Eh, ja, dat is eh, Gerry Rutte. Ah, oké. En eh, die wil dat horen van Bonnie Sinclair. Peter Koelewijn die heeft dat geloof ik geschreven. Ja, zo best wel. ja. special uh, record for Gary Rutter. Gary, is uh, special for you. En Barney Sinclair, I won't stand between them. hey, Cheryl. Yes, Ik heb oh. toch gekeken, eh, even opgezocht. Roberta Fleck dus. Ja. dus. Ja. Nou, George Michael dus. Ja. Eh, Johnny Cash. Oh ja. Uh, ja, Glee, maar dat is volgens mij zeker van die serie of zo, ik weet niet. Mhm. Miley Cyrus. Zo. Uh, Leonor Lewis. Die nou, eh, dus eh, onze eh, Nederlandse... ja, nou ja, goed. Het zal wel iets met Burger Lewis te maken hebben. Zal misschien een zusje zijn. Nee, maakt niet uit. goed. Jij wilt natuurlijk weer weten wat ik ga draaien. Nou, als je dit even aan keer kondigen, vinden nou, de luisteraars ook wel aangenaam natuurlijk. Ja, als ze weten wat er komt ook natuurlijk. Vorige week ben ik er een beetje vergeten. Dus dat ze eventjes in de vergetelheid waarschijnlijk. Maar er eh, moet natuurlijk eventjes weer een eh, nummer van eh, Helene Fischer oh, voorbij komen. Oh, ja, natuurlijk. He. Oh, Uiteraard. Oh, man. Goed dat ik moordopper mee kan. <laughs> Je bent ook... Ik, nou, nou heb ik gelijk weer gewoon een Duits nummer meegenomen. En geen Engels voor jou. Dan kan je gelijk ook weer de, de po op. Oké, uh, ik heb het nummer meegenomen weer. Uh, Waar Liebe niet bericht. En dat had jij eerste keer vertaald als... Waar Liebe nichts bricht. Ja, toen had jij het volgens mij even eh, vertaald of zo. Dus als, ben ik... Nou, als... als uh, uh, de ware liefde gaat nooit kapot. Ja, ja, ja. ja. Zo, ik heb even eventjes, nou, dat heb ik even opgezocht. Wat zerbrochen dus, hè, het woord eigenlijk, zerbrochen is. Verbroken? Nou juist als kapot, ja, dat ja. zo. Stuk, ja. beschadigd, gebarsten, oh, gebroken, oh. geruineerd. Ach, naar de knoppen, wat aan de stukken, allemaal. defect, onklaar. Oh, meneer, een gebroken, allemaal. stuk gebroken en verbrijzeld. Man, man, man, man. En daar staat, waar is mijn auto? wat is mijn auto? Oh, nee, nee. <laughs> dat is reclame wat eronder staat. Maar ja, als nou. wat is je auto waard? Kan je natuurlijk vragen wanneer hij kapot is een stuk. En, uh... Maar lied van ANWB maakt dan Maakt, maakt allemaal, allemaal niks. Het gaat maar goed, we gaan nu eh, toch even luisteren naar Helene Fischer. Waar Liebe nicht zerbricht. heiße Jahr. Und doch bleibt ein Leuchten hell und klar. Wann immer ich den Mut verliere, höre ich meinen Herzschlag und er klingt nach dir, als wärst du hier. Du bist das Licht auf meinem Unsere Liebe bleibt am Leben, weil Liebe nie zerbricht, weil Liebe nie zerbricht, weil diese Liebe wirst immer bei mir bleiben, weil dein Herz noch in mir schlägt. weer nagekomen. Volgens mij ben jij helemaal op haar, uh, Onno. <laughs> Smorverliefd ben jij op, op jij. Heb je daar nou ook een nummer eh, voor? Uh, nee, nee omdat Gerry Rutte net eh, I Want Sam Between them aanvroeg van Bonnie Sinclair. Oh. Dan kom je dus in zo'n lijst terecht waar allemaal van die vroegere nummers op staan. En dan trof ik ook deze aan. En dat is ook wel, dat draaien, draaien, we niet zo vaak. Maar het gaat erover dat je me eigenlijk niet los moet laten. Oh. Don't Turn Me Loose. Dan heb ik het over Greenfield en Cook. Yes. From the first day that we dat ook zo'n hit eh, die er een klein beetje op, bleek. Eh, op leek, hè? Only Lies. Only lies break our okay, heart. gaat weer zo Uh, eh, eh <laughs> moet je luisteren, ik moet af en toe even de keel eventjes los, even los laten komen. Nou, ik ben ook even een glaasje water halen. Dat kan ik ook doen. Maar <laughs> maar ik kreeg weer een telefoontje naar oh, aanleiding van ons gesprek. Oh jee. En helemaal maar... Ze bellen de boel plat hier vanavond. Dus ja, echt helemaal kapot. En diegene zei het volgende. Hij zegt, uh, eh, oh no. I'll never let her slip away. Het was niemand anders dan Andrew Gold. Ja, je moet er ook niet laten wegslippen. Moet je gewoon van die nee, eh, die uh, moet je eraan eh, aan, laten doen. Gewoon die nou ja. Schoenen en, al die slipsaltjes En Billy Joel die wilde er eigenlijk eh, nog even iets aan toevoegen.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 was dat. Ja, dat klopt helemaal. Het is snel gegaan, die twee uurtjes, uh, Dat is heel snel gegaan. Cool. Allemaal lekkere muziek. Ja. Eh, Nog wat eh, verzoekjes. Maar er mogen er meer, hoor. Ja, dat valt ons een beetje, tegen, van eh, de, ja? een beetje tegen van de Je had toch wel eh. op de eh, Facebookpagina zelf gekeken? Van, Ja, ik heb, nou kijk, ik krijg zo'n eentje of een tweetje of een drietje bij je Facebook. Dat betekent dat er drie of vier of vijf reacties binnen gekomen. Maar helemaal niets. Uh. Jawel, oh. ja, twee verzoekjes. Alleen, ja, Eén Belster en, en Gerry natuurlijk. Gerry, bedankt. Want jij bent even de weinigen die, die door te breken vanavond. Onno, oh, bedankt ook voor je komst. Ja, graag gedaan. En uh, ja, Was weer heerlijk repertoire meegenomen. Dank je. Vooral dat van uh, Helene Fischer, dat vond ik... Ah. je bent gewoon jaloers. Ja, ik ben hartstikke jaloers. Ah. ik, heb twee, keer eh, de concert gezien. ja, jij wel. Ja. In het Gelredome liefst. Ja. ja. Ook nog een hotel gepikt oh, daar. Ja hoor. En wie lag, daarna, wie lag daarnaast hem in het hotel? <laughs> Geen hele visie. <laughs> Was het wel waar? Ik had zo'n goed ontbijtje geregeld. Ja, luisteraars allemaal nog een fijne eh, avond, nacht. Ja. rust straks. En eh, wat ons betreft tot uh, de over 14 dagen, denk ik. Want de volgende week zal Willem ons weer... ons weer gaan onderbreken. Ja. Maar die draait ook altijd heerlijke muziek.